Levi van Eck met het NOS-journaal. Opnieuw voert een Amerikaans bedrijf een vaccinatieplicht in voor de medewerkers. Vanaf oktober moet het kantoorpersoneel van supermarktketen Walmart zich laten vaccineren tegen corona. De vaccinatieplicht geldt niet voor medewerkers van winkels en distributiecentra... maar wie wel een prik haalt krijgt een beloning van 150 dollar... Walmart treedt daarmee in de voetsporen van onder meer Google... dat als een werknemers verplicht zich te laten inenten als ze weer naar kantoor komen. Bij een ernstig verkeersongeluk in IJsselstein zijn twee doden gevallen. Een auto botstopte op de N210 frontaal op een taxibusje. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend... maar het gaat volgens de politie om twee mannen die in de personenauto zaten. Waarschijnlijk zijn ze op de verkeerde weghelft terechtgekomen... De bestuurder van het taxibusje raakte niet gewond. Er zaten verder geen mensen in het busje. De Nederlandse banken scoren goed bij de meest recente stresstest van de Europese bankenautoriteit. Ondanks de coronacrisis voldoen ING, Rabobank en ABN AMRO allemaal ruim aan de eisen van de autoriteiten. Datzelfde geldt voor de minder grote banken. De buffers zijn zelfs groter dan drie jaar geleden en ook de vooruitzichten voor de toekomst zijn goed. Er komt voorlopig geen wegtunnel bij de prehistorische steencirkel in Stonehenge in Engeland. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald in een zaak die was aangespannen door tegenstanders. De Britse regering wilde de weg aanpakken die een paar honderd meter van de steencirkel ligt. Er zouden onder meer een tunnel komen van drie kilometer lang. Die tunnel had een einde kunnen betekenen van de werelderfgoedstatus van Stonehenge. Het Hoge Rechtshof zegt dat de regering niet goed, gekeken naar alternatieven heeft, niet goed naar alternatieven heeft gekeken.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 Heels on six inches. Waist inch, smoke, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business. And he all about his business. And his name ain't none of your business. Oh, oh, oh. Pin up girl on that poster. Say it so like I'm Doja wifey, body shape Coca-Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. oh. oh, oh. thick like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, yeah, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. it to the waistline.